kinderen. Kunnen ehm, met Hilly Jansen schilderen. Eh, met de werkgroep van ons... Eh, eh, de werkgroep die heet Verhalenzolder. We hebben echt een verhalenzolder. Dat is op zich al leuk. Uh, we zijn natuurlijk een kerk ook van verhalen. en die maken met kinderen glas- en loodramen. En dan is er ook nog een mogelijkheid om met mijn collega kaarsen te maken. Het kan een activiteit voor kinderen zijn, maar misschien vinden grote mensen dat ook heel leuk om te doen. Ik heb het eh, hele programma bekeken. En het duurt tot eh, vijf uur s middags. Het lijkt mij een programma om daar echt de hele middag door te brengen in die kerk. Nou, van harte welkom. En eh, ik ben blij dat jullie me de gelegenheid hebben gegeven om daar iets over te mogen vertellen. volgende week inderdaad van 12 tot 5 is iedereen eh, welkom om de hele middag mee te maken. Want het is, eh, er is ook wat te zien, er is wat te doen. Eh, bijvoorbeeld een foto... een foto-expositie via een beamer. Er wordt, zijn er meer, zeker meer dan 400 foto's mhm. uit de recente en de oude geschiedenis van Zandvoort. Als een soort doorlopend programma, mhm. ergens in een hoek nou ja, zo eh, nog van alles. Van alles te beleven. 12 uur begint de brunch. Je kunt rustig mee eten van wat mensen zelf hebben gebakken. En eh, daar is iedereen eh, van harte welkom. We wensen je een volle kerk. Dankjewel. En graag tot een andere keer. Dankjewel. Dit was Goedemorgen Zandvoort.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 In de tussentijd wordt onderzocht of er alternatieven zijn voor de plannen tot sluiting van de vestiging in Os en Schaik. Een rechtszaak van de ondernemingsraad die vandaag zou dienen is door de beslissing opgeschort. De directie van moederbedrijf Merck gaat nu om tafel met de Raad van Commissarissen en de OR... die zich hadden gekeerd tegen de plannen om meer dan 2000 mensen in Os en Schaik te ontslaan. Onderzocht wordt onder meer of er een manier is om werkgelegenheid en kennis voor de regio te behouden. Als er binnen vier maanden geen akkoord is, blijft de directie bij de plannen om het bedrijf te sluiten. De crisis binnen het CDA lijkt voorlopig bezworen. Gisteravond leek een breuk binnen de fractie onafwendbaar toen een brief van CDA-medeonderhandelaar Klink uitlekte. Daarin schreef hij dat samenwerken met de PVV definitief een onbegaanbare weg is... Maar na bemiddeling door minister Donner hebben Klink en de CDA-kamerleden Koppenjan en Ferrier besloten de resultaten van de onderhandelingen af te wachten. Wel stopt Klink als onderhandelaar naast fractieleider Verhagen. Hij wordt vervangen door staatssecretaris Bijleveld. De gesprekken met de VVD en de PVV, die door de crisis binnen het CDA lagen, worden vandaag hervat. PVV-leider Wilders heeft al gezegd dat hij dan veel vragen heeft voor Verhagen. Ferrari roept wereldwijd 1250 auto's terug naar de garage. Het zijn wagens van het model 458 Italia dat vorig jaar werd geïntroduceerd. De lijm die is gebruikt in de wielkasten kan in brand vliegen. De Italiaanse autofabrikant begon vorige week een onderzoek nadat zeker vier Ferraris in brand waren gevlogen in de VS, China, Frankrijk en Zwitserland. Een Ferrari 458 Italia kost zo'n 200.000 euro. Dan het weer, bewolking en vooral in het noorden en oosten een paar buien. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en nog een enkele bui. In het weekend overal droog, veel zon en 20 tot 22 graden.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 But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want no Zandvoort ook op internet.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 cat. to be like that. I guess you're in.